Carmen Verheul met het NOS Journaal. China en de Verenigde Staten gaan samen Iran onder druk zetten om te stoppen met zijn nucleaire programma. De Chinese president Hu Jintao heeft volgens Amerika zijn medewerking toegezegd. De twee landen willen strengere sancties tegen Iran en daarvoor wordt een VN-resolutie voorbereid. De resolutie moet dit voorjaar nog klaar zijn. China en de VS spraken elkaar vlak voor een internationale conferentie over een betere beveiliging van nucleair materiaal. De angst bestaat dat het in handen komt van terroristen die er kernwapens van kunnen maken. Aan de tweedaagse top doen 47 regeringsleiders en staatshoofden mee. Iran wordt geweerd en houdt eind deze week een eigen conferentie over nucleaire veiligheid. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn de afgelopen avond rellen uitgebroken. Jongeren zochten de confrontatie met de politie en gooiden met stenen. Ook werden auto's omvergeworpen en in brand gestoken. De politie was massaal te plaatsen om de situatie te sussen. De politie Brussel-Zuid kreeg daarbij versterking van andere korpsen en zet een politiehelikopter in. De rellen begonnen rond 8 uur toen groepen jongeren brandjes stichten en olie over een plein gooiden. De boel escaleerde later die avond toen de politie wilde ingrijpen. Of er gewonden zijn gevallen of arrestaties zijn verricht is niet bekend. De Wim Sonneveldprijs is dit jaar gewonnen door cabaretier Jan van Manen. De jury is vooral onder de indruk van zijn stem en zijn techniek. Ook het publiek vond Van Manen de beste. Marjolein van Koten en Matthijs Verhallen werden tweede en derde. De Wim Sonneveldprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Amsterdams Kleinkunstfestival aan de Nieuwe Kleinkunsttalent. Eerdere winnaars waren Mike Baudet, Thomas Akda, De Vliegende Panthers en Claudia de Brij.